Deze norm mogen we nooit laten vervagen, zei de koning. Volgens hem voelen verreweg de meeste Nederlanders zich thuis in een omgeving waar tegenstellingen niet op de spits worden gedreven en waar conflicten zo goed mogelijk samen worden opgelost. Hij erkende dat er grote problemen zijn en soms grote spanningen. Maar Nederland is anno 2018 een van de beste plekken ter wereld om te wonen, te werken en te leven. Volgens de koning wordt juist dicht bij huis een wereld gewonnen. We kunnen samen niet alles, maar wel veel. Paus Franciscus heeft zijn traditionele kerstzegen Orbiat et Orbi uitgesproken. Vanaf het balkon van de Sint-Pieter riep hij op tot broederschap en vrede... en noemde daarbij onder meer het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Korea en Oekraïne. God is onze vader, zei Franciscus, en daarom zijn we alle broeders en zusters van elkaar... en moeten we solidair zijn met elkaar. Onze verschillen zijn geen bedreiging, maar een verrijking, was de boodschap van de paus. Thailand staat het gebruik van marihuana voor medische doeleinden toe. Het Thaise parlement heeft met de legalisering ingestemd. Thailand is daarmee het eerste land in Azië waar mediwiet wettelijk is toegestaan. De handel en bezit van marihuana voor recreatief gebruik blijft wel verboden. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden... voor een serie gewapende overvallen eind november. Doelwit van de overvallen waren een tankstation en een supermarkt in Eindhoven... en een filiaal van een pizzaketen in Veldhoven. Steeds werd het personeel bedreigd met een mes en werd geld buitgemaakt. Er werd die avond nog een vierde overval op een supermarkt in Best gepleegd... maar de twee verdachten die zijn aangehouden waren daar niet bij betrokken. Het weer wisselend bewolkt, en 5 tot 8 graden. Vannacht in het noorden wat motregen. In het zuiden kans op een mistbank en lichte vorst. Morgen opnieuw wisselend bewolkt. Het zuiden heeft weer de meeste kans op zon. En het wordt opnieuw 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Merry, Merry Christmas, Merry Christmas to who? Take a guess. Yes, yes. Merry Christmas to you. Here is a baseball that grows itself. If you've been good this year, it may appear on your toy shelf this year. He already has a comb, you know. Yes, we have finally computed the perfect gift. Here it is. A brush. Perfect. Merry Christmas to you. Here's a toy robot that goes to sleep. Can you believe the way he does it is by counting sheep? One sheep, two sheep, three sheep. Merry, Merry Christmas. Have a Christmas with glee fun, eat a honey bun, decorate a Christmas tree. Merry, Merry Christmas, Merry Christmas to who? I can guess, yes, yes. seems you've and disappeared. Where is the Wookiee? I think bakken struinen. Geen hond op het strand, geen kuilen, geen Duitsers in mijn zak. Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen. Want ik voel mijn pijn weer, ik pijns en ik ijs weer. Ijspegels langs mijn wangen en ik glij weer. En dat er hij weer, niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Hey. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden Samen met mijn hart heb ik de stad begraven Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen Een rood kruis en de weg naar huis Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heb gelijk vooruit als die steenmeel.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 The glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby is gone. greetings once again. Choirs will be singing Silent Night or Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas not for Christmas, the New Year's night.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 Outside our cheeks are rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather are we. Dashing through the snow on a one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way.